Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger heeft langs de grens met Rusland een aantal Russische militaire voertuigen aangevallen. President Poroshenko zegt dat voertuigen en militaire apparatuur uit een konvooi zijn uitgeschakeld door Oekraïns artillerievuur. Meer details gaf Poroshenko niet. Gisteravond zagen westerse journalisten al hoe panzer- en tankwagens met Russische nummerplaten de grens overstaken. Het gaat hierbij overigens niet om het hulpconvooi voor inwoners van de Oekraïnse stad Lugansk. Dat konvooi komt ook uit Rusland, maar staat nog steeds aan de Russische Russische kant van de grens. EU-landen die dat willen en kunnen mogen wapens leveren aan de Koerden in Noord-Irak. Dat hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag in Brussel afgesproken. Minister Timmermans zei gisteren al dat hij landen steunt die de Koerden willen bewapenen om tegen het jihadleger van IS te strijden. Timmermans weet nog niet of Nederland dat ook gaat doen. Voor antisemitisme, discriminatie of haatzaaien is in Nederland geen plaats. Dat zei premier Rutte na de ministerraad. In een rechtsstaat moet je kunnen demonstreren. Maar je moet ook weten dat je hard wordt aangepakt als je over de schreef gaat, zei de premier. Rutte reageerde op de gebeurtenissen in de Haagse Schilderswijk... waar een aantal demonstraties uit de hand is gelopen. De Limburgse Bandidos-president Harry Raamakers moet van zijn verhuurder zijn huis in Nieuwstad uit. Omroep L1 heeft stukken in handen waaruit dat zou blijken. De afgelopen maanden is er twee keer een aanslag met een explosief gepleegd op de woning. Volgens woningbouwvereniging Zo Wonen voelen de buurtbewoners zich niet langer veilig. Ook zou Raamakers een huurschuld hebben. Zo Wonen is naar de rechter gestapt om het huurcontract met Raamakers te ontbinden. De zaak dient eind deze maand. Dan nog het weer. Vanavond overal minder buien. Morgen ook minder regen en geregeld zon. Smiddags is het dit weekend maximaal 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor 1 Brugge 3 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor Amersfoort 2 kilometer. Voor bij de Berg 2 op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop het Oude Rijn en Af het Everdingen staat 9 kilometer file. Er is maar één rijstrook beschikbaar. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de het 2. Op de A20 bij Rotterdam richting Hoek van Holland. Voor Moordrecht 2 kilometer.